met het NOS-journaal. Bij een grootscheepse politieactie tegen kinderen naar deze provincie Ontario zijn 60 mannen aangehouden. Het gaat niet om een bende, maar om individuen die kinderporno via internet hadden verspreid of van het net hadden gedownload. De oudste verdachte is bijna 70, de jongste nog geen 16. De politie deed tientallen huiszoekingen en nam duizenden foto's in beslag. Inmiddels heeft de politie al meer dan 20 slachtoffertjes van de kinderporno kunnen identificeren. De verdachten konden worden opgespoord dankzij het gebruik van speciale software. Dirk Scheringa wil Wouter Bos en Nout Wellink laten verhoren over het faillissement van zijn bank. zeiden Scheringa en zijn advocaat Knoops in het tv-programma Paul en Witteman. Scheringa is ervan overtuigd dat de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën de DSB-bank in 2009 bewust failliet hebben laten gaan. Hij zegt bewijsstukken te hebben die tot die conclusie leiden. Volgens Knoops gaat het er in eerste instantie om dat Scheringa eerherstel krijgt Daarna kan gepraat worden over een eventuele schadevergoeding. Scheringa wil de civiele rechtszaak in het voorjaar starten. Het echte debat over de familie Nicolits in Utrecht is de afgelopen avond niet gevoerd. De partijen in de Utrechtse gemeenteraad hadden drie uur nodig om te bepalen wat er wel en niet openbaar gemaakt mocht worden over de Roma-familie. De collegepartijen willen niet dat er gepraat wordt over de strafbare feiten die de familie heeft gepleegd. De oppositie in de raad vindt dat het debat dan niks meer voorstelt, omdat het volgens hen in hoofdzaak gaat om de strafbare feiten die de familie Nikolic heeft gepleegd. Utrecht kreeg woensdag toestemming van de rechter om de zigeunerfamilie uit hun huis te zetten. Zolang het debat niet is geweest, wordt er geen actie ondernomen tegen de familie. Het weer koelt sterk af, plaatselijk min 12. Overdag neemt de bewolking toe en vanuit het noorden gaat het na de ochtendspits op steeds meer plaatsen sneeuwen.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 And that's for sure, cause I, I never been the type to break up a happy home. But uh, it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about that girl. No way, hey. Nelly mm-hmm. gon' fight over fighting no, way, no game. As you can see, but uh, I like your steeze, your style, your whole demeanor.